Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een compensatieregeling voor slachtoffers van geweld of seksueel misbruik in de jeugdzorg. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat van alle kinderen die na de oorlog in jeugdzorginstellingen hebben gezeten... driekwart te maken heeft gehad met fysiek, verbaal of seksueel geweld. Hoeveel compensatie ze krijgen wordt later vandaag bekend. Openbaar vervoerbedrijven gaan zware overtredingen zelf beboeten, schrijft de Telegraaf. Bij geweld, vandalisme en bedreiging brengen ze een bedrag van minstens 313 euro in rekening als schadevergoeding bovenop de straf die justitie oplegt. Connection en Keolis beginnen er volgende week mee na een geslaagde proef bij vervoersbedrijf UOV in de regio Utrecht. De Europese leiders zijn bij het overleg over een nieuwe begroting niks opgeschoten, zegt premier Rutte. Hij verliet net na middernacht de vergadering en zei dat de verdeeldheid erg groot is. Vanochtend komt de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, met een nieuw voorstel. Rutte blijft erbij dat er niet meer geld naar Brussel mag gaan. Treinreizigers waarderen de Nederlandse stations steeds meer, zegt de NS na eigen onderzoek. Ruim driekwart geeft als rapportcijfer een 7 of hoger. Het station Klimmen-Ransdaal in Zuid-Limburg wordt het hoogst gewaardeerd. Van de grote stations scoren Arnhem en Rotterdam het best. De minste waardering is er voor Lage Zwaluwe, dat ver buiten de bebouwde kom ligt en waar niks te doen is. AZ heeft in de knock fase van de Europa League thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen Lask Lins. De Alkmaarders stonden lange tijd achter totdat Koopmeiners in de 86e minuut scoorde uit een penalty. Ajax verloor eerder op de avond in Spanje met 2-0 van Getafe. Volgende week zijn de returns. Het weer. De dag begint met zonnige periode, maar al snel neemt de bewolking toe. In het noorden kan wat lichte regen vallen en het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.